10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Politie en justitie verdenken advocaat Galit Kassem ervan... dat hij vijf jaar geleden informatie uit een lopend strafonderzoek... aan Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat meldt het AD. De doorgespeelde informatie zou gaan over een grote wapenvondst in Nieuwegein. Een deel van de mannen die hiervoor werden opgepakt... zouden banden hebben met Taghi. Kassem spreekt de berichten tegen. Hij had samen met PTR de Vries een advocatenkantoor... De Vries maakte vandaag bekend dat hij terugtreedt als directeur. Maar volgens hem staat dat los van de beschuldigingen tegen Kassem. De Verenigde Staten zeggen definitief de samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op. Volgens president Trump heeft de WHO de afgelopen tijd onvoldoende hervormingen doorgevoerd. Trump dreigde anderhalve maand geleden al de banden met de WHO door te snijden. Volgens hem heeft de organisatie gefaald in de bestrijding van de coronapandemie. De VS betaalde 400 miljoen dollar per jaar aan de WHO. Dat geld gaat volgens Trump nu naar andere gezondheidsorganisaties. De agent die in de Amerikaanse stad Minneapolis een zwarte man doodde bij een arrestatie is opgepakt. Dat melden de autoriteiten van de staat Minnesota. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag en dood door schuld. George Floyd kwam maandag om het leven nadat de witte agent hem minutenlang op de grond had gehouden door een knie in zijn nek te duwen. Sindsdien zijn er protesten en rellen in de stad. Daarbij werd onder meer een politiebureau van Minneapolis bestormd en in brand gestoken. De agent van 44 was al ontslagen. Drie Duitse jongeren van 17, 18 en 20 jaar zijn aangeklaagd voor de dood van een brandweerman in Augsburg. De man van 49 kreeg vorig jaar december op de kerstmarkt ruzie met een groep, de, groep jongeren. Hij werd tegen zijn hoofd geslagen en overleed later. Volgens Duitse media kunnen de jongeren maximaal 10 jaar cel krijgen. Het weer vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen veel zon bij maximaal 26 graden.